Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er zijn vanmiddag al enkele 1098. Sinds april is niet meer van Brecht vernomen. Er zijn aanwijzingen dat hij in Frankrijk is. Op een website van Islamitische Staat zijn geluidsopnames gepubliceerd... waarop volgens de terreurbeweging leider Abu Bakr al-Baghdadi te horen is. Het zou voor het eerst in bijna een jaar tijd zijn dat al-Baghdadi weer van zich laat horen. Het is de vraag of hij nog in leven is. Meerdere bronnen beweerden in juli vorig jaar dat de IS-leider... naar alle waarschijnlijkheid om het leven is gekomen bij een bombardement. De terreurgroep heeft zijn dood altijd ontkend. In Frans-Guyana is de Europese weersatelliet Eolus gelanceerd. Er is jaren gewerkt aan het project, ook door Nederlandse wetenschappers en het KNMI. De satelliet gaat met lasers windsnelheden meten op grote hoogte in de atmosfeer. Dat moet leiden tot betere weersvoorspellingen. De Eolus zou eigenlijk gisteren al de lucht ingaan, maar de lancering werd toen uitgesteld vanwege de harde wind. De 177 migranten die een week geleden op de Middellandse Zee zijn opgepikt door een schip van de Italiaanse kustwacht mogen nog steeds niet aan land. Alleen voor de kinderen wordt een uitzondering gemaakt. Italië wil eerst garanties dat andere landen de migranten opnemen. Het schip mocht gisteren aanmeren in Catania. De Italiaanse minister van Middellandse Zaken Salvini dreigde maandag dat die migranten die vastzitten op schepen voor de Italiaanse kust zal terugsturen naar Libië. In het eerste duel om een plek in de Champions League heeft Ajax thuis met 3-1 gewonnen van Dynamo Kiev. Volgende week dinsdag is de return in Oekraïne. Het weer tot besluit. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee tot 12 graden in het oosten.